vuur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op meerdere plaatsen in het land zijn boeren aan het protesteren. De toegangsweg naar Eindhoven Airport is geblokkeerd met tractoren. Ook voeren enkele honderden boeren nog actie bij de distributiecentra van supermarkten in Gelderland en Drenthe. De snelwegen A32 en A7 bij Heerenveen waren tot laat in de avond geblokkeerd met tractoren. De boeren willen een eerlijke prijs van de supermarkten voor hun producten. En ze zijn boos over het voornemen van minister Schouten om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen... om zo de uitstoot van stikstof te beperken. Kamerleden zijn geschrokken over het bericht van de Voedsel- en Warenautoriteit... dat die nalatig was nadat eigen medewerkers hadden gewaarschuwd... voor het gevaar voor corona in slachthuizen. Twee dierenartsen die voor de NVWA werkten zeggen tegen Nieuwsuur... dat ze hadden gewaarschuwd dat er in slachthuizen te weinig afstand was tussen medewerkers. Maar daar gebeurde lang niets mee. VVD en D66 vinden het niet kunnen dat een organisatie die anderen controleert zelf de regels aan de laars lapt. Minister Schouten gaat in gesprek met de NVWA. In India gaat het Taj Mahal morgen toch niet open. Het mausoleum is al drie maanden dicht vanwege het coronavirus... en zou maandag weer opengaan voor toeristen. Maar de lokale autoriteiten vinden de kans op besmettingen te groot. Hoe lang de Taj Mahal nog dicht blijft is onbekend. Vrijgezelle Nederlanders hebben tijdens de lockdown minder seks gehad, onderzochten kenniscentrum Rutgers en SOA AIDS Nederland. Een op de vijf singles had wel seks, dat was vaker dan voorheen met dezelfde persoon. Van de singles die wel seksueel actief bleven was twee derde man en de helft vrouw. De onderzoekers zagen ook dat jonge mensen meer porno keken en masturbeerden. Van de jongeren die een SOA-test wilden doen zag bijna de helft daarvan af omdat ze bang waren voor een coronabesmetting.